Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Op veel plekken liep het gisteravond uit de hand. Toen de avondklok om 9 uur inging, braken in meerdere steden rellen uit. Onder meer in Den Haag was het raak. Tilburg. En Arnhem. Op veel plekken werd vuurwerk afgestoken, werden bushokjes kapotgeslagen en scooters in brand gestoken. Ook in Enschede ging het mis. Daar probeerden railschoppers de ruiten van een ziekenhuis in te gooien. In de loop van de nacht was het voor zover bekend overal weer rustig. In Amsterdam en Eindhoven werd de hele middag al gereld tegen de coronaregels. In die laatste stad gingen meer dan duizend mensen tekeer tegen de politie... Deze verslaggever van Omroep Brabant was erbij. Bij het station zijn ze nu al alles aan het herstellen. Maar dan zie je dan nog een auto die af is gefikt. Je ziet overal fietsen liggen die vernield zijn. Stenen, keien, eh, eh, honkbalknuppels van die eh, golfballen. Ja, van alles en nog wat attributen die ze gebruikt hebben. Heel heftig dus, vindt ook de burgemeester. Ik ben bang dat als wij met elkaar op deze weg weg zijn, dan zijn we op weg naar burgeroorlog. Dit is echt niet meer te harde. Dan moeten we het leger inzetten. En zijn we zover gezakt in deze samenleving dat we dat moeten laten overkomen. Ik weet echt niet hoe je dit moet aanpakken. Er zijn in Eindhoven uiteindelijk 70 mensen opgepakt. De politie hoopt dat het er meer worden na het bekijken van camerabeelden. Online oplichters hadden door de coronacrisis een lekker jaar. De slachtoffers hadden volgens de fraudehelpdesk voor 41 miljoen euro schade. Een jaar eerder was dat nog 26 miljoen. Door de coronacrisis moesten veel ouderen het internet op, terwijl ze daar normaal weinig komen. En die zijn kwetsbaar. Feyenoord is voorlopig afgehaakt aan kop van de eredivisie. De Rotterdammers verloren met 3-2 van AZ. Maar het seizoen is nog niet voorbij, zegt trainer Dick Advocaat. We blijven zoeken naar Europees voetbal, dus dat, dat is het belangrijkste. En eh, er zijn nog 17 wedstrijden, dus er is nog van alles mogelijk. Nou, iets meer hè, die beker hè? 17 competitiewedstrijden bedoel Feyenoord staat nu 9 punten achter koploper Ajax op de vijfde plek. AZ staat vierde. Het weer, het kan plaatselijk glad zijn.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 Onder meer Den Haag, Tilburg, Enschede, Venlo, Helmond, Arnhem, Apeldoorn en Stijn. Hoeveel mensen zijn bekeurd of gearresteerd is nog niet bekend. De GGD begint morgen met het inenten van 90-plussers... die nog zelfstandig wonen en die mobiel genoeg zijn om naar een vaccinatielocatie te komen. De thuiswonende 90-plussers die niet mobiel genoeg zijn... krijgen later van de huisarts een prik. De kloof tussen arm en rijk is door de coronacrisis snel groter geworden... concludeert Oxfam Novib in zijn jaarlijkse rapport over economische ongelijkheid. Mensen die moeten wachten op een vaccin zitten langer in de crisis. En het weer vandaag droog, een enkele winterse bui, wat zon en het wordt een graad of 4. gonna do it, do it right. Yeah. If you're gonna you're gonna do If his lovers really got to handle competition, you only knew him five months. Besides, he drink too much and smoke too many. And I be working out every day thinking about you. Looking at my own eyes in the rear view. Catching flashbacks of our eye contact. Wish I could lay you on your stomach and caress your back. I would hold you in my arms and ease your fears. I can't believe it. I ain't had a crush in years. Hey, love. stop waiting every day. Your man must think it's safe for you to travel that way. And I don't wanna violate your relationship, so I lay back in the cut with a crush that's a trip. Still, he can't stop me from having daydreams. Tonguing you down with uh, vanilla ice cream. Kissing on your thighs under moonlight. Searching your body with my tongue, girl, all night. I wonder one day could it be simple dreams could turn into reality? Our love would come down so naturally. We would walk down the aisle destiny. What your man get is hustle on, got your type scared. Break you off a little chump change to do your hair. That seems to be enough to satisfy your needs, but there's a deeper level if you follow I lead. Hey, love. Uh. Uh. Yeah. saw you at the mall, standing at the payphone, about to make a call. I had a vision, it was me on the other end, telling you come by, and then you walked in. I touched you gently with my hands. We talked about traveling to the distant lands, escaping all the madness out here in the world, becoming my wife, no longer my girl. Then you let your dress fall down to the floor. I kissed you softly, and you yearned for more we experience pleasure unparalleled. Into an ocean of love, we both fell. Swimming in the timeless currents of pure bliss. Fantasies interchanging with each kiss. Undying passion unites our souls. Together we swim until the point of no control. But it's a fantasy, it won't come true. We never even spoke, and your man sway love you. So I'ma keep all these feelings inside. Keep my dreams alive until the right time.